Mark van den Hoek. Langstraat FM. 1 over 5. En jawel, de zaterdagavond is begonnen hier bij Langstraat FM. Tot 7 uur is het de show met van Funk, Disco en Soul. Dit is Langstraat FM. Funk Night. my mind. The girl I think about you all the time. When look at you, nothing I do, Oh, oh, oh, oh baby, to be with you. Fascinating, yeah. Hey, when I look at you, girl, set my heart on fire. Captivating, yeah. Hey, hey. Construction. Nigel Pelders nog bedankt voor de afgelopen twee uur. Eerst langs hadden we Funk Night en hier zijn de Parkies. Your place or mine. Your place or mine. Your place or mine. Your place or mine. looking at me too. You got your feelings in disguise, but that look in your eyes is telling on you. We don't have to keep wasting time, cause we both know what's on our minds. So let's go somewhere where we both can share a warm grip that's not use. everybody get up Met Star, Body Snatchers was dat. En deze speciaal voor Petra Verhoeven, Mijn nichtje uit Australië die onlangs is overleden, een paar dagen terug. Deze is voor jou Petra. Ik wist dat je zo af en toe ook luistert naar dit programma. Hier is Terry Wells. Midnight Star. Maar twee keer? <laughs> Nou, dat is een beetje veel eigenlijk. Ik had ietsje mis met het computersysteem, maar dat houdt ons niet tegen om deze van Sherwood toch nog even te gaan draaien. Undercover Girl is dit. 1 voor half 6. Dit is Langstraat De Funk Nights tot 7 uur vanavond. ZFM Funk Night, 11 over half 6. En dit is Really Hutch, In and Out. Nou hoor je Venice, Rick James, Souvenir en Direct Drive. Langs hadden we Funk Night. Zoals ik al zei, tot 7 uur vanavond. En na 7 uur je Peter Sterrenburg hier op deze zender. get better Venice, This Good Feeling uit de playlist. En nu een souvenir, Rick James himself. She Blew My Mind, 1982. 10 voor 6 precies. I never listened to your tender songs. My only wish was just to satisfy. we made love. And when you cried, what were you thinking of? I kissed the tears and fears off of your face. That's when you let another take my place. like a child, you had to have the cake. Playing with me, that was your first mistake. dat getal toch vandaan? 69 times. Ach, Rick James toch. Was ook nuf, zeg maar. She Blew My Mind. Souvenir 1982. De eerste uur gaan we besluiten met deze van Direct Drive. I Need Some Sunshine. Tot dadelijk na het nieuws van 6 uur beginnen we met Weeks and Company. Langs hadden we Funk Night. Die zit tot 7 uur. fanshop. Samen achter ons RKC. Ik ben helemaal klaar met die saaie muren. Ik ga een fotowand kopen. Een fotowand kopen? Dan moet je contact opnemen met Metro XL. Die kunnen fotowanden leveren als naadloos behang. Helemaal uit één stuk. Of met verlichting erachter. Ook kun je kiezen voor decoratieve geluidsbeheersing. Dat dempt hinderlijke nagalm. Metro XL heeft zelfs oplossingen gemaakt van mozaïeksteentjes. Metro XL? Ja, zij creëren een compleet nieuwe beleving. Wil je meer weten? Kijk op www.metroxl.nl. Mooi van Metro. Lijnstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. nieuws. Volgens demissionair minister van Nieuwenhuizen kan er overal in het land gebeuren wat er de afgelopen dagen in Limburg is gebeurd. Ze bezocht het Maaspark Ooyen-Wansum bij Venlo, waar het overtollige water als het ware kan meestromen. De minister wilde niet onmiddellijk het verband leggen met het veranderende klimaat, maar noemde het wel een issue. Van Nieuwenhuizen zei mee te leven met alle slachtoffers en gedupeerden in deze wat zij noemde macabere situatie. Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer hebben al ruim 1400 schademeldingen binnen door de grote wateroverlast in Limburg. En er is inmiddels al 2 miljoen euro binnengekomen via Giro 777 voor de door de overstromingen getroffen gebieden in Limburg. De teller loopt snel op, want sinds vanochtend 10 uur is het bedrag verdubbeld. Gisteren ging Giro 777 open voor giften van particulieren en bedrijven en na een aarzelende start gaat het nu hard. Afgelopen nacht lag de website er zelfs even uit. Voor de derde dag op rij komt het aantal coronabesmettingen boven de 11.000 uit. Met 11.134 zijn het er wel 190 minder dan gisteren. Het RIVM meldt geen coronadoden. Er liggen nu 284 patiënten met COVID-19 in onze ziekenhuizen, 19 meer dan gisteren en het hoogste aantal deze maand. Er kwamen in totaal 55 nieuwe COVID-patiënten bij en er wordt een verdere stijging verwacht vanwege de toegenomen besmettingen. En het gemeentebestuur van Valkenburg heeft acht boa's in het centrum ingezet na klachten over stelende voorbijgangers. Veel winkeliers en horecaondernemers zijn vandaag aan het schoonmaken en daarbij worden veel spullen tijdelijk buiten gezet. Volgens enkele winkeliers worden die gestolen door langslopende ramptoeristen. En vanmiddag is in Escharen in Noordoost-Brabant een koe uit de Maas gered die van 100 kilometer verder bleek te komen, uit Echt in Midden-Limburg. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Het trekt vanuit zee wel wat bewolking binnen en er is vannacht kans op mist bij zo'n 13 graden en een zwakke noordwestenwind. Morgen wordt het weer zonnig en droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. Omdat het echt ik bedoel echt schoon moet zijn? Bezoek de particuliere en zakelijke bereider De Uitblinker in Waalwijk. Zij zorgen ervoor dat uw auto, boot, camper, caravan, oldtimer, leasewagen, bedrijfsauto of vrachtwagen er weer als nieuw uitziet. Zij verzorgen maatwerk, van kleine opfrisbeurt tot het compleet showroomstaat opleveren van uw voertuig. De Uitblinker in Waalwijk. Als het echt schoon moet zijn. Van Andelstraat 13 in Waalwijk. Of kijk op deuitblinker.nl. night. I know that you will be there when my body is aching. You're so tender to the touch when your body is aching. Gonna soak you till you get up. Your wildest dreams will come alive. You must be an angel. This must be heaven in disguise. If it is, there ain't no way to tell. when I'm in the pain. I'm never out of sync. Dit was een grote funk hit. Dance hit. Walk in. the de bucket was dat. Langs gaat er een funk night. Uur 2. nu. Souvenir 1985. Maxi van Tell Me What You're Gonna Do. never seen Function, Tell Me What You're Gonna Do, souvenir 1985. En dit is heerlijk zomers. Uit Groot-Brittannië zit Jimmy de Hoover, de maxi van Tantalize. 13 over 6. Tantalize me the way Triangle was ook belangstelling in Funk Night. En dit komt uit de playlist Spoonie G, Street Girl. Street girl, one of the many. Short, tall, medium, fat, or skinny. They're all the same, just different names. Consider most men of the day as lame. They want to meet you, then mistreat you. Got money, they'll try to beat you for every dime, every cent. Leave you all alone, wonder where it went. So you better take note, it ain't no joke. Around long she got, leave you when you broke. She'll do anything for a diamond ring, turn cutthroat for a nice fur coat. The cutest little thing you ever had, you better watch out, cause she's bad headed, she's a street girl. on the street, she can really swing. Getting on, she can, and one day it's her thing. Need a night, maybe you the next. And if you ain't got money, she'll get upset. She'd be real nice if you paid the price, hey, but if you don't, I just guess she won't. She's an everyday of the week on the street girl. Kind you just don't want to meet, girl. The kind you just can't wait to get rid of. She's always saying, I need me a hit on. That thing, ooh, tell me, who is she? I don't mean to be nosy, but what is she? Street girl. I'm sweeping. Now, everybody thinks she's a sweet girl. They don't know she's just a street girl, out to fool any man she can. And if you're weak, you won't understand when you see her body, her face to match. The kind you look at and wanna snatch. And hold real tight and love her right, yeah. All through the night, hey, hey, she's a... street girl. Some say she's pretty, some say fine. The most men I wish she was mine. Sleeps in the day, comes out at night. Ooh, deadly as a snake, don't have to bite. Just say and do things to mess up your head. You'll have sleepless nights in the best of beds. You are mowing and groan, you toss and turn. You gotta go through this in order to learn about the girl up until she's full grown. While she's on with mama until she's on her own. The only way to find out what she's about, so you can sit down and try to figure it all out. What makes her go? What makes her stop? Ooh, what makes her wanna rock? Oh yeah. Street girl. Street girl, ooh. En dit is een souvenir van Marvin Gaye. playlist Change and Love the Way You Love Me uit 1985 van het album Turn on Your Radio. Daar kwam het vandaan. 10 over half 7. Dit is mevrouw Evelyn Champagne King. 88 is it Flirt. Langs hadden we een Funk Night tot 7 uur. Daar hou je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. try to play hard to get. I love you don't know when to quit. I guess sometimes it's more fun going through it than getting to it. tease me. getting away. You thought you had me. en Love's Gonna Get You bij Langs van de Funk Night. Showbert Funk Disco en Soul. En ja, ook de dag dat ik een klein beetje toch aan mijn nichtje uit Australië moet denken. Die is gisteren overleden. Ik zal je missen, Petra. Ik weet dat je af en toe naar deze, eh, naar deze show luisterde. Vanuit Australië, vanuit Adelaide. Ik zal altijd aan je blijven denken. Dit is Attitude. na na na na She's just that kind of lady uit Minneapolis. Daar komen, daar komen ze vandaan. 3 voor 7. We gaan eruit met Pamela Meijers. Feel My Funky Heartbeat. En daarna hoor je het nieuws van 6 uur. Sorry, van 7 uur. Gevolgd door Peters Platenparade. En Peter Sterrenburg natuurlijk. Dit was aflevering 183. En ja, voor degenen die van weetjes houden, dat is precies net zoveel afleveringen als dat Funk Night bij de lokale omroep Goorlen heeft gehad. Dus zover zijn we alweer. <laughs> Wat mij betreft, fijn weekend en tot de volgende week. Met de Funky natuurlijk. En geniet dadelijk met Peter Sterrenburg.